De rechtbank keek naar het bewijs in de zaak en kwam tot een duidelijke conclusie. Dat deze mensen een gezamenlijk plan hebben gemaakt om meneer Maas van den Heuvel eh, te overvallen. Er is eh, geobserveerd bij zijn woning, Er eh, er zijn rondjes gereden in kampen en er is gewacht tot hij thuis kwam. En toen hij thuis was, Ehm, is er aangebeld en zijn drie mannen eh, bij hen naar binnen gedrongen. De overvallers bonden hem vast en doorzochten de woning. Ook zijn er nog twee andere mannen die hebben meegeholpen aan de voorbereidingen van de roofmoord. Ze krijgen allemaal tussen de 16 en 24 jaar cel. De spanning loopt op in Servië. Een vergadering in het Servische parlement is flink uit de hand gelopen. Mensen van de regering zijn door de oppositie bekogeld met flessen, fakkels, eieren en rookbommen. Er zijn drie parlementsleden gewond geraakt. Er wordt in Servië al maanden actie gevoerd tegen de regering. Ze zouden corrupt zijn. Aanleiding was het instorten van het dak van een treinstation met 15 doden als gevolg. Flinke overstromingen op de Canarische eilanden. Het heeft daar enorm geregend tijdens een flinke storm. Op beelden is te zien dat auto's de zee in worden gesleurd. Ook op het vasteland bereiden ze zich voor op die storm. Rondom de Spaanse stad Valencia geldt nu code oranje. En in beeld en geluid in Hilversum kunnen mensen stilstaan bij de dood van presentatrice Diewertje Blok. Er is daar een condolianceregistratie gisteren geopend waar mensen lieve dingen inschrijven. Dat het Sinterklaasjournaal zonder haar nooit meer hetzelfde gaat zijn. Dat ik daar heel, voor, heel erg voor wil bedanken. Zowel voor mijn kinderen als voor mij. Ja, ik had iets opgeschreven om het medeleven van uh, je Blok te delen. Ja, ik vind het wel jammer voor de mensen die dan nu het Sinterklaasje nou kijken. Die dat, dan, dat ze dan een andere presentator hebben. Want zij was echt een hele goede presentator. En ze was gewoon heel, zij bracht echt Sinterklaasje nou gewoon. Diewertje Blok overleed zondag aan de gevolgen van kanker. Ze was 67. Het weer, weinig wind, lekker veel zon en 8 tot 13 graden vanmiddag. En morgen net zo'n dag als vandaag, maar het wordt nog wat lekkerder. Op sommige plekken kan het dan 16 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9, Diemen richting Alkmaar... voor Battenverdorp, 5 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam de Baarsjes en Knoop het Koenplein... 5 minuten vertraging door een aanrijding. Op de A10 Noord is ook een ongeluk gebeurd richting Zaanstad. Voor Amsterdam Tuindorp is de vertraging een kwartier.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 good intentions. He was down for his brother, respectful to his mother. A good boy, but good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool. Reading books about science and smart stuff.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 maar inlichtingen lijken daarbuiten te vallen. Twee ouders uit Enschede zijn veroordeeld tot acht jaar cel... voor het seksueel misbruiken van hun eigen zoon. De moeder verkrachtte de jongen van 12 meerdere keren, filmde dat... en stuurde de video's naar de vader. Op de bezette westelijke Jordaanover zijn drie Palestijnse mannen gedood. Dat zegt het Israëlische leger. Volgens Palestijnse bronnen was een van hen een lokale leider van Hamas. Het weer zonnig en op veel plaatsen zo'n 10 tot 13 graden. Morgen warmer met zelfs 16 graden.